Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanaf 2040 moeten alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben elf landen afgesproken op de klimaatop in Glasgow op initiatief van Nederland. Onderdeel van dat plan is dat in 2030 30% van alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. En in 2050 moeten de voertuigen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De landen gaan nu beleid maken om die afgesproken doelstellingen te halen. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. IC-arts Diederik Gommers wil dat er zo snel mogelijk begonnen wordt... met het toedienen van boostervaccins. Dat zei hij in Nieuwsuur. Volgens hem gaat de stijging van coronapatiënten in het ziekenhuis... harder dan de RIVM-modellen hadden berekend. Niet eerder hebben IC's zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken, waarschuwt Gommers. De Nederlandse overheid is tegen de aanvullende eisen die Oostenrijk gaat stellen voor vaccinaties. Dat zegt de missionair minister De Jonge tegen persbureau ANP. Nederland probeert via diplomatieke weg de Oostenrijkse regels versoepeld te krijgen. Sinds gisteren geldt in Oostenrijk dat het coronatoegangsbewijs alleen nog geldig is van gevaccineerde en genezen mensen. Getest is dus niet meer geldig. Een originele Apple 1-computer uit 1976 is in Amerika geveild voor 400.000 dollar, omgerekend 345.000 euro. De computer is hoogstpersoonlijk in elkaar gezet door Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak. Het apparaat bracht minder op dan verwacht. Het veilinghuis rekende op een bedrag van 600.000 dollar. Jobs en Wozniak maakten slechts 200 Apple 1-computers... Van het gevelde type zijn er zelfs maar zes gemaakt... vanwege het zeldzame houten omhulsel. Het weer. Vannacht kan het in het zuidoosten licht vriezen.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 Bijna alles is te veel nu. zoals nu. Wees nog even hier Ja, jij me wilt testen, je espera Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed Ik verlies mezelf weer leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt Je maakt me compleet en helemaal gek Je raakt me nog steeds, een kust in mijn encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, yeah. nog steeds een kus in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed Como me gusta mi así, como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí Como me gusta mi así, como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí het raakt me nog steeds een kust in mijn nek Doe nou niet alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed Zie je.